Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Boeren ontbijten mogen ochtend gezellig met leden van het kabinet. Onder het genot van een broodje kaas en een glas melk hebben ze het dan over de stikstofproblemen. Zo worden waarschijnlijk de ideeën van Johan Remkes besproken. Het kabinet wil de komende tijd vaker met boeren om tafel zitten. Vrijdag dan komen ze met een officiële reactie op het stikstofrapport van Remkes. Ziekenhuizen lijken flink in de problemen te komen door de hoge energierekening. Ze denken dat ze komend jaar gemiddeld 175% meer kwijt zijn... en hopen dat het kabinet met geld komt. Anders moeten ziekenhuizen harde keuzes maken, zeggen ze. Consequenties is minder zorg en minder mensen die je kunt eh, aantrekken. Eh, minder beschikbaar, juist op het moment dat het nog weer veel meer nodig is. Ook met de stijgende covid-cijfers. Vol is vol en dus mogen er in Limburg weer wasberen regen worden afgeschoten. De dieren horen daar eigenlijk niet thuis en kunnen schadelijk zijn voor de natuur. En omdat de opvang vol is, zit er volgens de provincie niets anders op dan overige wasberen af te schieten. En op veel scholen is vandaag de regenboogvlag gehezen. Het is Coming Out Day, een internationale dag om extra aandacht te vragen voor de acceptatie van LHBTI-plussers. Deze leerlingen van de middelbare school in Hilversum vinden de dag superbelangrijk. Ik vind dat iedereen gelijke waarde moet hebben en eh, iedereen moet zich kunnen voelen hoe ze zich willen voelen. En ja, daar is deze dag eh, ideaal voor. Als je op meisjes valt of je valt op jongens, het maakt niet heel veel uit. Of ja, iedereen mag zijn wie ze zijn. En als mensen dat niet goed vinden, dan is het hun fout. Dan is het niet, ligt het niet aan jou. De extra aandacht is nodig, zeggen ook hulporganisaties. De coronapandemie maakt het uit de kast komen voor jonge LHBTI-plussers nog lastiger. Ze konden niet face-to-face -face praten met de juiste mensen in hun omgeving... en zaten veel thuis met ouders die hen niet accepteren. Het weer blijft droog. Vannacht koelt het flink af tot maar net iets boven nul. Morgen begint fris en mistig. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 16.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 Daarom draai ik uiteraard opnames van deze twee dames... maar ook van de uitvoerende artiesten van deze middag. En dat zijn Laura Fiji, die ons met haar prachtige zang gaat eh, verblijden... Jean-Louis van Dam op piano, Edwin Corsilius op bas en Frits Landersbergen op drums omdat we het toch over de krocht hebben... heb ik ook nog een aantal muzici eh, uitgezocht... die eh, ooit in de krocht hebben opgetreden. Zoals Martijn van Itersen, Scott Hamilton, Johan Clement... Francesca Tandooi en Howard Elden. En als dat allemaal nog niet genoeg is... We, kunt u ook nog luisteren naar jazzgrootheden als Ben Webster... Maas Davis, Nancy Wilson, Chad Baker, George Shearing en Madeleine Peru, waar ik eh, afgelopen donderdag op haar concert was in de Philharmonie in Haarlem. Een fantastisch concert werkelijk. Wat een zangeres. Goed, zover de inleiding. ik begon met eh, Jean-Louis van Dam. Die eh, speelde met een, een, een bezetting die zichzelf noemde Professor and Friends. De professor is Kees Hamelink, die naast eh, zijn professoraat ook een zeer verdienstelijk eh, accordeonist is. Eh, Jean-Louis van Dam op piano, Daniel Matteau op gitaar... Daniel van Huffel op bas en Jeroen de Rijk percussie. dan nu tijd voor wat vocaals. Het is tenslotte de maand oktober... en daarom luisteren we naar de Four Freshmen met This Oktober. this October I found an ending summer girl And that's why I'm in the mood for this October She has my pounding heart work. What is more exciting than the crisp, brisk weather in the fall especially delighting when you have someone so cute and sweet and small. And that's why I'm in the mood for this October. I found an in summer, good in summer. crisp, brisk weather in the fall. It's especially delightful when you have someone so cute and sweet and small. I'm in the mood for this October. I found an Indian summer girl this October. You can talk about your Maytime and your spring romance. But even a snowy white December doesn't have a chance. I am in the mood for this October. This October. dat waren de Four Freshmen die ons oktober binnenleiden. Ik heb nu klaarstaan een eh, mooie opname van eh, een keur aan Nederlandse jazzartiesten... uh, <clears throat> eh, onder de naam de Bates Brothers... van hun cd Brotherwise, New Dimensions of the Bates Brothers. En als je over de Bates Brothers hebt, dan praat je natuurlijk over... <clears throat> Alexander Bates op de tenor... Eh, Peter Beets op piano en Marius Beets op bas. Eh, en daarnaast ook nog Rolf Defoe op altsax, Jan Menu op bariton... Angelo Verploegen op trompet en flugelhorn. Uh, eh, eens even kijken. Ja, en dan hebben we nog Joost Patocca, Patocca die meedoet Wim Kegel en Pascal Vermeer. Allemaal op drums. Wie precies welk nummer speelt is niet helemaal duidelijk. Maar we gaan luisteren naar een prachtige classic. You Don't Know What Love Is. Bates Brothers. Ik begon met eh, Jean-Louis van Dam die vanmiddag optreedt in de krocht. En eh, hij wordt terzijde gestaan door Frits Landersbergen. Dus daar laat ik u nu ook wat van horen. En Frits eh, speelt op deze opname in een sextet vorm. We horen Frits Landersbergen zelf op vibrafoon. Nanook Brassers op trompet. Max Jonata tenor en Francesca Tandor piano... Hun, hen kunnen we eh, verderop in dit seizoen nog een middag eh, in de krocht beluisteren. Matthäus Nikolajewski op bas en Willem Romers op drums. Een opname van 28-5-2018 van de cd Typical. We luisteren naar Late Fellow Travelers. ingetogen Frits Landsbergen sextet met eh, Late Fellow Travelers. Dan eh, naar Diva Peggy Lee... die vanmiddag vulkaan in het zonnetje wordt gezet in de krocht. Eh, ik heb de allereerste opname, althans van de LP... die van Peggy uitgebracht werd op een 10-inch LP. En dat was op Decca. en de opname was van 30 april en 1 mei 1953. De allereerste eh, LP van Peggy die ooit werd uitgebracht. We luisteren uiteraard naar Peggy Lee zelf, zang.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 it's nicotine and not much heart to fight. Black coffee. Feeling low as the ground. It's driving me crazy, this waiting for my baby to maybe dat was Peggy Lee met Black Coffee. <clears throat> Tussen twee haakjes, eh, dat concert vanmiddag in de krocht... Eh, had weer een grote aantrekkingskracht. Dus is inmiddels helemaal uitverkocht. Ik begreep van organisator eh, Hans Rijmers... dat de deuren al om twee uur open gaan... zodat iedereen rustig een plekje in de zaal kan zoeken... terwijl het concert om half drie begint. Eh dan gaan we luisteren naar Miles Davis. Miles Davis, ik heb een nummer uitgezocht van eh, de verzamelaar Miles Davis Volume 2. En dat is een Blue Note opname, eh, uitgebracht op Blue Note 6 maart 1954. Waar we naast Miles Davis op trompet horen J.J. Johnson op trombone, Horace Silver op piano... Percy Heath op bas en Art Blakey op drums. Niet de minste bezetting. It Never Entered My Mind. En eh, dat was dus Miles Davis. En ik zei mijn aankondiging J.J. Johnson op trombone. Maar bij dit nummer, It Never Entered My Mind... was hij kennelijk even koffie drinken, want we hoorden alleen Miles. Eh, we gaan weer naar wat vocaals. En wel Nancy Wilson. Eh, ik heb het nummer gekozen uit de LP CD But Beautiful. <clears throat> uitgebracht <clears throat> neemt u me niet kwalijk, uitgebracht op Capitol Records in november 1969. En Nancy wordt begeleid door Hank Jones op piano, Gene Bertoncini op gitaar, Ron Carter op bas en Grady Tate op drums. But Beautiful. Love is funny or it's sad Or it's quiet or it's mad It's a good thing om eh, langzaam de zondag eh, op te starten. Het volgende nummer wat ik heb klaarstaan komt van eh, Chad Baker. Het is een opname gemaakt, we gaan weer wat terug in de tijd... op 20 mei 1953 in De Hague in Los Angeles... in een beroemde bezetting, Chad Baker trompet... Jerry Mulligan op bariton... Carson Smith op bas en Larry Bunker op drums. Luistert u naar Five Brothers. waren Chad Baker en Jerry Mulligan met Five Brothers. De tweede zangeres in wien eh, naam... Eh, eh, even opnieuw. de zangeres die vanmiddag ook wordt herdacht, zullen we maar zeggen... is Julie London in het concert in de krocht. En ook van haar heb ik een eerste opname kunnen vinden... net zoals daarnet bij Peggy Lee... althans, haar eerste LP-album genaamd Julie is her name. Eh, uitgebracht in de tijd op Liberty Records in december 1955. En Julie wordt hier terzijde gestaan door Barney Kessel op gitaar... en Ray Leatherwood op bas. Het is een bekend nummer van Julie, Cry Me River... vanuit eh, de film The Girl Can't Help It. Luistert u naar Julie London. cry. Cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head while you never shed a tear. that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Well, just to prove you do, come on and cry. cried a river over you. zo sterft de stem van Julie London langzaam weg. Eh, en Julie en Peggy worden vanmiddag herdacht door Laura Fiji. Dus tijd voor een opname van haar. Eh, een nummer wat komt van de eh, verzamel, of niet verzamel, van de jubileum CD 25 Years. En Laura wordt op deze CD begeleid door Jan Menu op tenor, Hans Vromans piano, Johan Plomp op bas en Marcel Seriussen op drums. Een opname uit 2003, de standard Fly Me to the Moon. Poets oh, often use many words to say a simple thing. It takes thought and time and rhyme to make a poem sing. With music and words I've been playing. For you, I've written a song To be sure that you'll know what I'm saying I'll translate as I go along Fly me Jupiter forever dat was Lara Fiji. Eh, dat er in het eh, Academisch Medisch Centrum, eh, tegenwoordig UMC in Amsterdam... niet alleen uitstekende zorg wordt verleend... en mensen daar de meest fantastische operaties doen. maar wist u dat het AMC ook beschikt over een big band... bestaande uit artsen en verpleegkundigen en wat dan niet meer... die in dat ziekenhuis werken? Ja, dat is zo. En eh, in het jaar 2000 brachten ze een cd zelfs uit. Onder de titel de AMC Big Band Feel Good The Jazz Injection. Eh, de band staat onder leiding van een professional, trompetist Loet van der Lee... die de band ook als dirigent aanvoert. En van eh, dit bijzondere ensemble gaan we nu een lekker swingend nummer horen... Boogalee. En dat was de AMC Big Band van het Amsterdam Medisch Centrum. Behalve zorgverlenen kunnen ze dus ook een behoorlijk partijtje blazen, deze dames en heren. Eh, ja, ik kijk op de klok en het loopt alweer tegen 11 en dat betekent dat ik voor het eerste uur toe ben aan het laatste nummer. Maar niet getreurd, want na de nieuwsberichten van 11 uur... waarin we kunnen horen dat Max Verstappen toch wereldkampioen is geworden... ondanks de afgebroken race... Eh, gaan we weer luisteren naar een keur aan jazzartiesten... waaronder een aantal toppers die eh, ooit in de krocht speelden. Eh, ik noem Francesca Tandoi, Johan Clement, Howard Elden... Martijn van Ittersen, Scott Hamilton. Dus blijft u vooral aan het toestel gekluisterd of aan uw eh, PC of iPhone. Want we komen weer met fantastische muziek terug aan eh, de andere kant van Eleven. We gaan eruit met eh, Max Roach en Clifford Brown Quintet. Het eerste nummer was I Remember Clifford. Wel, hier horen we Clifford samen met Max op drums. En Clifford Brown natuurlijk op trompet. Harold Land op tenor. Richie Powell op piano. George Morrow op bas. En zoals ik al zei, Mac Roach op drums. Opgenomen in de Crescido Club in Los Angeles op 30 augustus 1954. En voordat Jordu, het nummer wat u gaat beluisteren, start... horen we eerst een intro van impresario Norman Kranz... en daarna ook nog even Max Roach voordat het, de muziek losbarst. Luistert u naar Jordu. We very proudly present the Max Roach All Stars with Clifford Bryan. Let's give him a hand.